Ook vindt 70% dat de Nederlandse regering zich minder moet richten op het buitenland en meer op binnenlandse problemen. Steeds minder Nederlanders vinden dat ons land een bijdrage moet leveren aan internationale missies, de bestrijding van armoede in het buitenland en wereldwijde klimaatproblemen. Toch vinden de ondervraagden de crisis niet het grootste probleem. Ze maken zich drukker om veranderde omgangsvormen. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat het steeds meer ieder voor zich is. In de Amerikaanse staat Florida is oud-generaal Norman Schwarzkopf overleden. Schwarzkopf is vooral bekend vanwege de Golfoorlog begin jaren 90. Tijdens die oorlog was hij de commandant van de geallieerde strijdkrachten. Hij was een van de bedenkers van de operatie Desert Storm... waarbij Irak werd gebombardeerd en het Iraakse leger uit het bezette Koeweit werd verdreven. Tijdens de oorlog gaf hij geregeld persconferenties... waarbij hij de bijnaam Stormen Norman kreeg. Vanuit een ziekenhuis in Houston liet oud-president Bush senior een verklaring uitgaan... Hij noemt Schwarzkopf een ware Amerikaanse patriot en een van de geweldige militaire leiders van zijn generatie. Norman Schwarzkopf was gepensioneerd en woonde in Tampa. Hij was 78 jaar. In Veldhoven moeten ongeveer 70 bewoners van een appartementencomplex de nacht ergens anders doorbrengen. In een garage onder het complex woedde afgelopen avond een brand waarbij zeven auto's zijn uitgebrand. Er is niemand gewond geraakt. 70 geëvacueerde bewoners mogen pas terug als het gebouw weer veilig is. Er is volgens de politie schade aan gas- en elektriciteitsleidingen en de riolering. Het gebouw moest ook gestut worden. Het weer lichte vorst in het noordoosten tot een graad of 4 in het zuidwesten.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 and the praise and oh, oh. ZFM wenst u...